Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij aanslagen op pelgrims in Irak zijn veel doden gevallen. Volgens het Britse persbureau Reuters zijn in en rond Bagdad zeker 44 mensen om het leven gekomen. In Bagdad zijn veel Sjiitische pelgrims bijeen om de dood te herdenken van een Sjiitische heilige uit de 8e eeuw. In het verleden waren die bijeenkomsten ook doelwit van extremistische Soenieten die de Sjiïten zien als afvalligen. In Syrië zijn VN-waarnemers beschoten toen ze de stad Haffa wilden bezoeken. Ook werden ze bekogeld met stenen en metalen staven. Door wie is onduidelijk. Niemand raakte ernstig gewond. De waarnemers zijn teruggekeerd naar hun basis. Volgens de VN zijn ze veilig. In Syrië zijn 300 ongewapende waarnemers actief. Er is steeds meer kritiek op de VN-missie, omdat het de vraag is of ze met al het geweld goed hun werk kunnen doen. De politie heeft nieuwe tips binnengekregen over de verkrachting eind april van een meisje van zes in Ede. Het tv-programma Opsporing Verzocht liet gisteravond een reconstructie zien en een compositietekening van de verdachte. Die is gemaakt op basis van een omschrijving van een vrouw die waarschijnlijk door de verkrachter is lastiggevallen. Later die avond werd in de buurt het meisje van zes verkracht. Koningin Beatrix bezoekt vandaag, eh, begint vandaag aan een driedaags bezoek aan Turkije. Het bezoek staat in het teken van de viering van 400 jaar diplomatieke banden tussen Nederland en Turkije. De koningin wordt vanavond in Ankara ontvangen door de Turkse president Gül. Morgen reist ze door naar Istanbul, waar ze onder meer praat met Turkse studenten en wetenschappers. Op Schiphol hebben zich duizenden Oranje-fans verzameld. Ze reizen af naar Kharkov, waar het Nederlands elftal het vanavond opneemt tegen Duitsland... De meeste keren direct na de wedstrijd weer terug naar Nederland. Rond het middaguur loopt de Oranje Karavaan naar de binnenstad van Kharkov waar een feest zal losbarsten. Zo draait vanmiddag DJ Armin van Buren daar, een cadeautje van de KVB voor de Oranje fans. Het weer, stapelwolken en zonnige perioden en een Limburg kans op een bui, tot een graad of 17. Dit was het NOS. De is van de ANWB. Er staan files op de A7 van Horen naar Zaandam bij Zaandijk 3 kilometer.